Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Groenland lijken de democraten de verkiezingen te gaan winnen. Met bijna alle stemmen geteld is de inschatting dat de democraten met ruim 30% van de stemmen de grootste worden. Onafhankelijkheid van Denemarken was een van de grote thema's bij de verkiezingen. De democraten willen dat Groenland een onafhankelijk land wordt... maar partijleider Nielsen heeft gezegd dat hij dat goed wil voorbereiden... en eerst de economie onder controle wil krijgen. Een andere partij die het onafhankelijkheidsproces meteen wilde starten, staat tweede. Vakbonden en werkgevers zijn het eens over een nieuwe CAO voor personeel van verpleeghuizen, verzorgingstehuizen en in de thuiszorg. De afspraken bevatten onder meer een stapsgewijze loonstijging van in totaal 7,5 procent. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de veiligheid van personeel. Zo hoeven medewerkers voortaan niet meer alleen op huisbezoek als ze zich daarbij onveilig voelen. En ook hoeven ze niet langer hun achternaam op hun naamplaatje te zetten. Een Russische politicus zegt dat elke deal over een eventueel staakt het vuren met Oekraïne... op voorwaarden van Moskou moet worden gemaakt en niet op die van Washington. Hij reageert daarmee op het Amerikaanse voorstel voor een wapenstilstand van 30 dagen. Oekraïne is daar gisteren mee akkoord gegaan. De VS bespreekt het voorstel waarschijnlijk deze week met de Russische president Poetin. De VS heeft de levering van militaire hulp en inlichtingen aan Oekraïne weer hervat. PVV-statenlid Ronald van Tichelen heeft vorige week een klimaatactivist van Extinction Rebellion aangereden en reed daarna door. De vrouw heeft aangifte gedaan. Van Tichelen erkent tegenover persbureau ANP dat hij niet remde. Hij zegt dat hij niet wist dat iemand gewond was geraakt. Hij wil geen excuses aanbieden. Het weer. Vandaag een afwisseling van wolken en zon.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 A scrub is a guy that can't get no love from me. ritme van Zandvoort, op 106.9 FM. a hit, a good hit. spray. ZFM. Voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Groenland hebben de Democraten de parlementsverkiezingen gewonnen... met bijna 30% van de stemmen. Die partij wil dat Groenland onafhankelijk wordt van Denemarken, maar niet overhaast. Na gesprekken in Saoedi-Arabië krijgt Oekraïne weer militaire hulp en inlichtingen van de VS. Oekraïne heeft ook ingestemd met een Amerikaans voorstel voor een staakt het vuren met Rusland van 30 dagen. in een nieuwe CAO voor verpleeg- en verzorgingstehuizen en de thuiszorg staan verschillende afspraken over veiligheid voor zorgmedewerkers. Ze hoeven geen achternaam meer op hun naamplaatje te zetten en hoeven niet in hun eentje op huisbezoek. Het weer, wolken en zon en hier en daar een bui.